11 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Mannen moeten bij de geboorte van hun baby 10 dagen betaald verlof krijgen. Dat is een van de voorstellen in een rapport van het Kenniscentrum voor Seksualiteit Rutgers. Het is vanochtend overhandigd aan minister Ascher. Die zei in de ochtend op deze zender dat het verlof dit jaar al uitgebreid is naar vijf dagen. Meer zitten in deze kabinetsperiode niet in, zei Ascher. Twee leerlingen van scholengemeenschap Bogerman uit Sneek hebben te horen gekregen dat ze alsnog zijn gezakt door een blunder van de school. Die gebruikte een foute normering bij het nakijken van de scheikundeexamens. De twee HAVO-leerlingen vierden vorige week feest nadat ze hadden gehoord dat ze waren geslaagd. Vandaag kregen ze een mail waarin stond dat hun eindcijfer is verlaagd waardoor ze net zijn gezakt. In totaal maakten 59 leerlingen van de school het HAVO-eindexamen scheikunde. Er werd van 23 leerlingen het eindcijfer naar beneden bijgesteld. De gemeente Den Haag waarschuwt strandgangers en wandelaars voor de bastaard satijnrups. De brandharen van deze dieren kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Het diertje zit vooral op struiken in de duinen, maar het begeeft zich ook wel eens op het strand. De brandharen kunnen ook door de wind worden meegevoerd. De overlast duurt niet de hele zomer. De bastaard satijnrups wordt vooral in de maanden april, mei en juni in de duinen gesignaleerd. Noord-Korea heeft te maken met de ergste droogte in 100 jaar. Door het extreme gebrek aan water dreigen grote voedseltekorten, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Ruim een derde van de rijstvelden in het land is vrijwel uitgedroogd. Rijstplanten moeten deels onder water staan om te kunnen groeien. Ook de productie van andere gewassen is getroffen door de gedroogte. De komende tijd wordt in de belangrijkste landbouwgebieden in Noord-Korea geen regen voorspeld. En ook het buurland Zuid-Korea kampt met grote droogte. Dan het weer zonnig, maar vanuit het noorden meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 17 tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna wat zon, ook buien en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden-Oost 7 kilometer na een ongeluk in de wisselstrook. En daardoor loopt het ook vast op de A6 richting Muiden. Bij knooppunt Muidenberg 3 kilometer. En op de A12 van Duitsland naar Utrecht bij Driebergen 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.